Uur. Door met het NOS-journaal. De ouders van de doodgestoken Megan uit Breda... hebben in een brief iedereen bedankt voor het medeleven... dat ze de afgelopen week ontvingen. Daarin beschrijven ze ook de impact van de dood van hun 15-jarige dochter. Zo'n gebeurtenis is voor geen enkele ouder te bevatten. Het moment dat je het hoort stort je wereld in, staat in de brief. Megan werd tien dagen geleden thuis doodgestoken. Een 16-jarige klasgenoot meldde zich later bij de politie... De rechter bepaalde gisteren dat hij zeker nog tot november vast blijft zitten. Laten we hopen dat de dader van deze laffe misdaad een maximale straf krijgt, schrijven de ouders. De Duitse tv comiek Jan Beumerman wil de politiek in. Hij heeft in zijn tv-show gezegd dat hij leider van de sociaal-democratische SPD wil worden. Beumerman is in Nederland vooral bekend van het beledigen van de Turkse president Erdogan. De komiek benadrukt dat zijn kandidatuur serieus is bedoeld. Volgens de 38-jarige komiek gaat het de verkeerde kant op met de partij... en heeft de SPD meer transparantie en moed nodig. De voormalige commandant van de FARC wil de wapens weer opnemen. Ivan Marquez verwijt de Colombiaanse regering het vredesakkoord... met de ontbonden guerrilla-beweging onvoldoende na te leven. De voormalige rebellenleider verscheen in een video... met om hem heen gewapende mannen en vrouwen. Marques speelde een sleutelrol tijdens de onderhandelingen over het vredesakkoord tussen de FARC en de regering, dat in 2016 werd getekend. PSV en Feyenoord hebben zonder veel problemen de groepsfase van de Europa League bereikt. PSV won op Cyprus met 4-0 van Apollon Limassol. Feyenoord won net als vorige week met 3-0 van het Israëlische Hapoel Beersheva. AZ had uit bij FC Antwerp meer moeite om de groepsfase te bereiken. Pas in de verlenging werd het 4-1. Het weer vannacht 10 tot 15 graden. In het binnenland kan een mist ontstaan. Overdag vrij zonnig en droog bij 21 tot 25 graden. Zaterdag veel zon, kan het 31 graden worden. Zondag is het beduidend koeler, met hier en daar een bui. Dit was het NOS Journaal.